Niet alleen Shell levert geen benzine meer aan Teheran, ook andere maatschappijen hebben de leverantie stopgezet. Minister Donner wil van het UWV e weten hoe het komt dat het geld voor reïntegratie zo snel opraakt. Het UWV e huurt externe bureaus in om werklozen via reïntegratieprogramma's aan nieuw werk te helpen. Maar het geld daarvoor raakt op. En volgens het UWV e komt dat doordat het net als vorig jaar een budget heeft van 126 miljoen euro, terwijl er dit jaar meer werklozen zijn. Zo'n 200 ambtenaren zijn in Rotterdam bezig om alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Dat gebeurt in een sporthal op de campus van de Erasmus Universiteit. De gemeenteraad van Rotterdam besloot tot een hertelling omdat er van alles misging bij het stemmen en het tellen in Rotterdam. In totaal zijn bijna 22, 222.000 stemmen uitgebracht. Die worden allemaal opnieuw geteld. Ook op Terschelling worden alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen herteld. De gemeenteraad wil daarmee een eind maken aan de geruchtenstroom op het eiland dat er iets is misgegaan bij het tellen vorige week. Op een kandidaat zijn volgens de officiële telling zes stemmen uitgebracht, maar de man heeft van zeker 19 mensen gehoord dat ze op hem hebben gestemd. Werkgevers en bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor supermarkten. De 220.000 werknemers krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 1%. Verder komt er geld beschikbaar om medewerkers te trainen in het omgaan met agressie en geweld in de supermarkten. In Halfweg bij Amsterdam heeft de politie ruim 70 kilo cocaïne gevonden in een auto.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 10 million true that walk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 That's your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 Zandvoort.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 understand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 啊。